7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Iran wordt gedemonstreerd tegen stijgende brandstofprijzen. Daarbij is afgelopen nacht een dode gevallen. Bij de stad Sirjan probeerden demonstranten een oliedepot in brand te steken... maar de politie wist dat te voorkomen. De brandstofprijzen zijn door de Iraanse overheid met de helft verhoogd. Daardoor kost een liter benzine nu omgerekend ongeveer 40 cent. Wie meer dan 60 liter per maand gebruikt betaalt nog eens 80 cent per liter extra. De regering wil meer aan de benzineverkoop verdienen... omdat de Iraanse economie het moeilijk heeft... mede door de Amerikaanse sancties. Een van de negen Syriëgangers die door Turkije zijn teruggestuurd naar Duitsland... is bij aankomst in Frankfurt toch opgepakt. Eerder leek het erop dat ze allemaal op vrije voeten zouden komen... omdat er niet genoeg bewijs tegen hen is. Maar tegen één vrouw blijkt de Duitse aanklager toch genoeg aanwijzingen te hebben... voor betrokkenheid bij terrorisme. Ze zou in 2014 van Duitsland naar Syrië zijn vertrokken... en daar met een IS-strijder zijn getrouwd. Ze zou in Irak en in Syrië tegen betaling een IS-huis hebben onderhouden. Een Limburgse drugsbaron is gisteren doodgevonden in een Braziliaanse cel. Dennis V. zou zichzelf in een isoleercel aan lakens hebben opgehangen. De 40-jarige man uit Landgraaf werd in augustus in Brazilië opgepakt... omdat hij de leider van een drugsbende zou zijn. Volgens het AD verdiende de bende 25 miljoen euro per maand... met de smokkel van drugs naar Europa. Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft in Londen de finale van de ATP-finals bereikt. De Griek versloeg in de halve finales Roger Federer in twee sets, 6-3 en 6-4. Het is voor Tsitsipas de eerste keer dat hij aan de ATP-finals meedoet. In de finale moet hij tegen de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Team en de Duitser Sverev. Het weer eh, vanavond en vannacht in het westen bewolkt.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 stap terug. Het duurt wat langer, dus ik geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is. Mm, mm, mm. mm. En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker.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 take it step by step When you come out on the floor You got that left, right, left Leave them coming back for more You got that step by step When you come out on the floor You got that Ooh, na, na, na, na, na.